Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal doden in Turkije en Syrië als gevolg van de aardbevingen daar... loopt inmiddels tot in de duizenden. Geschat wordt dat het aantal nu rond de 7.500 ligt... En gevreesd wordt dat het er alleen maar meer worden, zegt correspondent Mitra Nazar. Nou ja, de schade is immens, het is enorm. Ehm, eh, ik, ik hoorde vandaag een aantal eh, wordt natuurlijk een beetje een schatting gemaakt... maar dat er zeker 6000 gebouwen eh, in Turkije alleen eh, zijn ingestort... Ja, en dan kun je je wel voorstellen dat het dodental, um, wat er nu staat, nog, nog wel vele malen hoger zou kunnen uitpakken. Ook de kou maakt de omstandigheden erg zwaar. Verschillende samenwerkende hulporganisaties in Nederland hebben inmiddels Giro 555 geopend, waar mensen geld kunnen doneren. De politie heeft ruim 200 tips binnengekregen over de dodelijke schietpartij twee weken geleden in Zwijndrecht. Een man schoot toen een vrouw van 66 dood en schoot daarna op haar dochter. Hij is nog altijd op de vlucht en de politie denkt dat hij geholpen wordt door mensen uit het criminele circuit. FC Utrecht heeft de kwartfinales van de KNVB-beker bereikt. Dat deden ze door AZ in de verlenging vanavond uit te schakelen met 2-1 met deze goal van Meda. Kleiber, balletje binnendoor. Het is 2-1 voor Utrecht. Schitterend hoe ze dat uitspelen. En Vienna ook in Meda afronden. Ja, kon je allemaal horen bij ESPN. Pas zes minuten voor eindtijd kwam FC Utrecht terug van een 1-0 achterstand. En in de verlenging werd het dus 2-1. Het is voor het eerst in drie jaar tijd dat FC Utrecht in de kwartfinale staat van de KNVB-beker. En een bijzonder moment voor fans van Linkin Park. De band komt eind deze week met een nieuw nummer... waarin de stem van de overleden liedzanger Chester Bennington te horen is. Op het Soundcloud-account van de band is al een teaser te horen. And I'll never break ja, het nummer heet Last en de opname komt uit de periode voor Meteora. Dat is hun tweede album. Chester Bennington maakte in 2017 een eind aan zijn leven. En de rest van de band is daarna gestopt met spelen. Het weer vanavond en vannacht op sommige plekken mistig. Het gaat ook flink vriezen met tot min 7 in het oosten. Morgen trekt de mist op en wordt het vooral een zonnige dag, net als vandaag. En dan een graad of 6.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 But whatever the reason, you do Fires blaze you another light. Wish you'd call so I could say goodbye And let you know I'll wait for you every night If you ever wanna all brings me down. All these words bring me down.